De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie en de inflatie was hoog. Maar afgelopen jaar was de groei maar 0,1 procent. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven... en ook waren in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF... en staat ermee qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten... die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan... waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Ze is gewond afgevoerd. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel is een aantal patiënten geëvacueerd. Een oud-officier van de Amerikaanse luchtmacht, die daar nog werkte... zou maandenlang geheime informatie hebben gelekt. Het ging om informatie over de oorlog in Oekraïne... Die informatie gaf hij via chatberichten aan iemand die zich voordeed als een Oekraïense vrouw. De man staat vandaag terecht in de staat Nebraska. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven... blijkt uit een studie waaraan 75 mensen meededen, staat in het Britse tijdschrift The Lancet kunstmatige orgaan is ontwikkeld door de Nederlander Robin Koops... die zelf dit type diabetes heeft. Met zijn apparaat vallen bloedsuikerwaarden bij de onderzochte patiënten per dag... gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarden. Het weer overwegend bewolkt en kans op wat lichte regen... bij 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden.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 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het bruto binnenlands product in bijna 30 jaar tijd verdrievoudigd. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie gisteravond een vrouw van 65 neergeschoten... die zich daar urenlang had verschanst. Ook stichtte ze brand. De vrouw was volgens de politie suicidaal. Ze is gewond afgevoerd. Een oud-officier van de Amerikaanse luchtmacht, die daar nog wel werkte... zou maandenlang geheime informatie hebben gelekt over de oorlog in Oekraïne. De man staat vandaag terecht in de staat Nebraska.